Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Studenten van de Universiteit van Amsterdam kunnen morgen gewoon weer tentamens maken. De storing met het online systeem waarmee die tentamens gemaakt worden is voorbij. Duizenden studenten konden vandaag niet inloggen en daarom werden de tentamens afgeblazen. Daar had Lieke ook last van. Ik weet dat ik met nog heel veel andere studenten ongeveer 40 minuten lang heb uh, gerefreshed in de hoop dat wij nog steeds het systeem in konden komen. Maar we bleven maar het scherm krijgen waarin stond dat het gewoon niet mogelijk was om het systeem in te komen. Het ging om ongeveer 3000 studenten die voor niks hun laptop hadden opengeklapt. Alles werkt nu dus weer. Het is nog niet bekend hoe de storing kon ontstaan. Het Openbaar Ministerie eist 10 maanden cel en tbs tegen de man die prinses Amalia heeft bedreigd. De man stuurde berichten en filmpjes naar de prinses waarin hij zei dat hij haar zou verkrachten. Ook zei hij tegen een vriend van Amalia dat hij hem zou vermoorden. De rechter doet over twee weken uitspraak. En Britse onderzoekers zijn op zoek naar tientallen mensen die zich begin volgend jaar expres willen laten besmetten met corona. Op die manier kunnen ze onderzoeken hoeveel virusdeeltjes er nodig zijn om ziek van te worden. En als er tegen die tijd ook vaccins zijn, kunnen die ook getest worden. Veel horecamedewerkers in Drenthe die geen zin hadden om te gaan zitten niksen... hebben een week na de horecasluiting alweer iets gevonden. Honderden mensen die zonder werk zitten reageerden op een oproep... om de handen uit de mouwen te steken in de zorg. Ook Angelique springt nu bij in een verpleeghuis. Dit is eh, voor de horeca sowieso, eh, vind ik dit een hele goede oplossing. Ik bedoel, eh, ja, niemand gaat vrijwillig, lijkt mij, thuis zitten. Als ik mij dan op deze manier nuttig kan maken. En ik help ons eigen bedrijf ermee en ik help de zorg ermee voelt voor mij persoonlijk voelt dat gewoon heel erg goed. Het horecapersoneel verwelkomt bijvoorbeeld bezoekers bij de ingang en brengt ze dan naar de afdelingen. Het weer nog, vanavond en vannacht bewolkt en regenachtig. En ook morgen zijn er eerst buien. Later is het wel vaker droog en breekt de zon wat vaker door.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 I like to be the cowboy riding out on the Rio Grande. I'm gonna sell my youth, get a ticket to the cowboy land. I wanna ride with the tumbleweeds, singing songs about my baby and me. Riding those doggies in on the Rio Grande. I want silver spurs and a big white horse to ride. A rhinestone suit with a guitar by my side. I want a big white ten gallon hat. Snakeskin boots with belt to match. Riding those doggies in on the Rio Grande. And I ride that dusty trail with that old coyote hat past the cactus on my way to Kansas town. My own head's so full of dreams. I'm an old Gene Autry fan. But I'd like to be that cowboy riding on the Rio I'm an old Gene fan.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 Daarmee bleef ze in 1986 steek op een vijfde plaats. it's alright. toepasselijk getitelde Outlaws overdenkt Victoria Bailey waarom deze muzikanten moeilijk vast te pinnen zijn. Outlaws gaan hun eigen weg, wars van alle stromingen. Dit is het favoriete album van de maand. Dat is wat je moet doen als je iets wilt bereiken. En Cathy Sue Anderson denkt er ook zo over. Hoewel de voornaam anders doet vermoeden, gaat het hier wel degelijk om een man. Scrub-a-dub-dub, my boy in the tub, sailing his ships at sea. Singing a song as he goes along, just like my daddy taught me. I'm gonna dream big. I'm gonna be brave. Like a little bitty fish in a really big lake. Oh, I'm gonna make waves, not sink, but swim. Dive deep, I'm in. I'm gonna dream big, gonna be brave. Oh, I'm gonna make waves. Kisses and hugs tucked in with love Praying my boy and me. Wishing sweet dreams in the moonlight beams. Just like my daddy taught me. I'm gonna dream big. I'm gonna be brave. cover van deze week. Hij is veel te country voor Nashville. Tyler Gummersall groeide op in Colorado en Texas. Hij heeft inmiddels een geheel eigen stijl en dat is ook te horen in de cover van de week. Looking back on the memory the dance we shared neath the stars De Howlin' Ramblers zijn afkomstig uit Spanje en brengen een mix van rock roll en blues met als treffend voorbeeld Tennessee Border. sterren van toen wordt teruggeblikt op het verleden. Songs van acts die zijn overleden of gestopt zijn. In 1957 werd Sonny James bij het grote publiek bekend met Young Love, waarvan meer dan een miljoen exemplaren verkocht werden. James scoorde in zijn hele carrière 26 hits die de eerste plaats haalden. In 1983 stopte hij met zingen. In 2016 overleed James op 87-jarige leeftijd. Nummer 1 Country Hit. Do you remember? Yes, I remember the song that made us fall in love. They say for every boy and girl there's just one love in this whole world, and I of your embrace tells me no one could take your place. Hey. sweet lips will tell me that your love is real and I can feel that it's true. We will vow to one another there will never be another love for you all for me. Zojuist hadden we nummer 1 hit uit de jaren 50 van Sonny James. Nu nog twee van zijn successen. I'll Never Find Another You, later ook gecoverd door The Seekers uit de jaren 60. En Is It Wrong For Loving You uit de jaren 70. Dat was tevens zijn laatste nummer 1 hit. Nummer 1 Country Hit. het eerste uur bezochten we Ierland al met Jimmy Devine. In de tweede uur herhalen we dit met Riley Lum en Drinking My Blues Away. Bugs Lomax en zijn partner in rhyme Sonny Cantrell zijn de Bonnie en Clyde van de Americana rootsrock. That's All She Wrote is de song die ze vertolken. Spotlight. Een aantal songs heeft Holly Dunn opnieuw opgenomen. Daddy's Hands was een van haar meesterwerkjes. Met There Goes My Heart Again deed ze hetzelfde. Ik laat graag aan jou over of je de uitvoeringen van nu net zo mooi vindt als die van 1987. crossroadsmusic.nl De akoestische gitaar geeft de toon aan en keep hem on their toes en een orgeltje zorgt voor wat warmte. Brent Cobb is de ingetogen vertolker van dit geheel. If you ever grow up, one thing you'll find Most people that you meet just about out there, man. They try to tell you how to live. They try to tell you how to die. They tell you don't get too low, but don't get too high. The best thing you can do is don't listen too close. Walk on to your own keep them on their toes. Keep them on their toes, your business out of sight. Make them look left if you're gonna hang a right. If the pie's hot, don't let them see your hand. Make them gotta know what they wouldn't understand. The best thing you could do when the ignorance shows is walk on to your own. Keep them on their toes if you never grow up. You ought to stay that way. You can't learn what you ain't gotta change. Just listen to your heart, listen to the rain, listen to whatever it is that keeps you sane. Now, I don't have to tell it you already know. Walk on to your own. You keep them on their toes. Keep them on their toes. Your business out of sight. Make them look left if you're gonna hang a right. If the pot's hot, don't let them see your hand. Make them gotta know what they wouldn't understand. The best thing you can do when the ignorance shows walk on to your own feet. keep them on their toes. I don't have to tell it, cause y'all already know. Walk on to your own beat and keep them on their toes. Voor fans van Roseanne Cash, Pat Benatar en The Lumineers is hier Randy O'Neill met het Should Have Been You. Party All Night zingt Joey V. Ja, dat zouden we wel willen, maar we leven in een tijd vol beperkingen. Oorzaak COVID-19. Dus beter om dat feesten maar even uit te stellen. Tot volgende week. Dag. do were wild and crazy when we rode into town. The sheriff and his posse, they were gaining ground. We came upon a canyon, what a sight to see.